Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Volgens het RIVM gaat het om een nieuwe mutatie van de Delta-variant. Je hoort mijn collega Mitchell van de Klundert. Het is een eh, waarschijnlijk iets besmettelijkere variant dan we tot nu toe eh, hebben in Nederland, de Delta-variant. En sommige deskundigen uh, in Groot-Brittannië die denken dat die 10 tot 15 procent besmettelijker is. Hoewel bij ons het aantal besmettingen met de nieuwe variant nog meevalt houdt hij bij onze buren in het Verenigd Koninkrijk al flink huis. Daar is het al 6 tot 10 procent eh, van alle besmettingen is met deze nieuwe. En daarvan, daardoor denken ze dus dat er een soort opmars bezig is van die nieuwe variant. Het RIVM maakt zich vooralsnog geen zorgen, maar houdt de boel wel in de gaten. Marokko onderneemt al wel actie op de nieuwe variant. Sinds vannacht is er een vliegverbod voor reizen van en naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het regent schademeldingen vandaag. Veel mensen hebben kapotte dakpannen, een omgevallen boom in de voortuin... of gesneuvelde ramen door het slechte weer van vannacht en vanochtend. Jesse uit Barendrecht lag rustig te slapen toen het losbarstte. Mijn raam die vliegt in één keer gewoon echt open. En eh, mijn schoenendozen vliegen allemaal door mijn kamer. Mijn, mijn vliegen door mijn kamer. Mijn, mijn deken vliegt van mij af. Dus, eh, en toen eh, zag ik in één keer bliksem inslaan eh, in mijn kamer. Verzekeraar Interpolis zegt tegen nu.nl dat er vooral veel schade in de zuidelijke helft van het land is. Aan het begin van de middag stond de teller al op 241 meldingen. Opluchting bij ADO Den Haag. De voetbalclub kreeg zijn begroting niet rond en dreigde daarom geschorst te worden. Maar de KNVB heeft de nieuwe plannen toch goedgekeurd. Voor dit seizoen zijn de zorgen dus voorbij, maar ADO moet wel nog op zoek naar een nieuwe eigenaar. En pas goed op als je in je keukenkastje een pot koffie van Nescafé hebt staan. De inspectie waarschuwt dat er stukjes glas en kunststof in kunnen zitten... die in je keel kunnen blijven zitten als je ze doorslikt. Het gaat om Nescafé Gold met een Duitsstalig etiket houdbaar tot deze maand. Het weer, veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het onweren en hagelen. Vanavond iets rustiger, maar morgen weer omstuimig met ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. En daardoor is de rijbaan dicht tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Op de A4 heb je nu zo'n half uur oponthoud. Of omrijden kan via de A44, maar de route is ook niet meer filevrij. En op de N207 van Hillegom naar Alfa de Rijn... heeft het verkeer voor de afrit Nieuwveen 10 minuten oponthoud.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 I can hear you in my sleep. If only we had one more day, wake up and we'd be okay. still see you in my dreams. It's hard to say goodbye. Oh, It's hard to say goodbye. Oh, I tried a couple million times.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 Bij het RIVM zijn meer dan 5200 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 621 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen iets meer coronapatiënten dan gisteren. De KNVB heeft in overleg met voetbalclubs besloten om zwaardere maatregelen te nemen als het geweld van supporters blijft aanhouden.